In het verleden werden deze mensen als gewone verdachten behandeld. Ze worden soms geboeid en dan afgevoerd naar een politiebureau. Voor mensen met een psychische aandoening kan dat traumatiserend zijn. De politie krijgt steeds meer meldingen over verwarde mensen. Vorig jaar steeg het aantal van 53.000 naar 60.000. Minister Schippers kondigde in mei een onderzoek aan naar de oorzaak van deze stijging. In Californië is acteur Alex Rocco overleden. Bij het grote publiek was hij vooral bekend als casino-eigenaar Mo Green uit The Godfather. Rocco was maar een paar minuten te zien in de filmklassieker, maar de scènes waarin hij te zien is maakten veel indruk op het publiek. Hij speelde in tientallen films en tv-series en sprak stemmen in voor tekenfilms. Alex Rocco is 79 jaar geworden. In Duitsland heeft de euroscepticus Bernd Loeke een nieuwe partij opgericht. Loeke werd begin deze maand weggestemd als partijleider van AFD. De nieuwe partij heet Alfa en heeft voor een groot deel hetzelfde programma als AFD. Loeke is tegen het sturen van meer geld naar Griekenland en wil dat immigranten beter integreren. Zijn oude partij koos begin deze maand een veel rechtsere en volgens Loeke een xenofobe koers.